passend onderwijs krijgen docenten op reguliere scholen extra begeleiding om kinderen met een handicap of psychiatrische problemen daar te houden. Zo kan de uitstroom naar de overvolle speciale scholen afnemen. Volgens de PO-raad komen veel kinderen door de bezuinigingen thuis te zitten.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 De Duitse marine heeft het schip bevrijd en er is geen losgeld betaald. De piraten, die een miljoen dollar losgeld hadden geëist, zijn gevlucht. Het vrachtschip heeft zijn reis naar Zuid-Afrika volgens plan doorgezet. Een Griekse tanker die gisteren ook voor de Afrikaanse kust werd gekaapt is nog spoorloos. De Nationale Recherche heeft een groot crimineel computernetwerk onschadelijk gemaakt dat sinds juli 2009 wereldwijd minstens 30 miljoen computers heeft besmet. Dat gebeurt als mensen een e-mail met een bijlage openen. Met het afsluiten van besmette computerservers is het netwerk ontmanteld. Het brein achter het Bredolab-netwerk, vermoedelijk een Armenier, loopt nog vrij rond. In het noorden van Afghanistan is een Nederlandse hulpverlener ontvoerd. Dat is bevestigd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van welke hulporganisatie de man deel uitmaakt is nog niet bekend. Volgens ooggetuigen hebben vier gewapende mannen de Nederlander en zijn chauffeur gekidnapt. Ze zijn volgens een plaatselijke bestuurder richting Kunduz gevlucht. De huizenmarkt in de Verenigde Staten zit weer in de lift. In september werd 10% meer huizen verkocht. Economen noemen de stijging goed nieuws, maar waarschuwen wel voor de mogelijkheid dat de huizenverkoop in oktober en november weer daalt. Veel Amerikaanse banken en hypotheekverstrekkers hebben namelijk een voorlopige stop afgekondigd op executieverkopen. De anti wet is een succes. Volgens het RIVM is het aantal vergiftigingen door paddenstoelen met een hallucinerende werking ten opzichte van 2007 flink afgenomen.